Tussen de kale muren. Volk door mijn breng, nooit kom je hier meer vrij. Ik zit verzucht, ik voor me uit het uren. Denk aan die zagen urenlang voorbij. Ik zit hier lange dagen, vrede nachten steeds opgesloten, erger dan een beest. Van smart gebroken, op een toon te vatten, omdat ik een een zondaar ben geweest. Voor levenslang blijf ik hier opgesloten, oh die gedachte maken mij droef en bang. Ik ben nu uit de maatschappij verstoten. In deze stad zucht ik mijn leven lang. Daarom vraag ik, oh God wil me vergeven. Verlos me uit die kele donkere zaal ik ze mee kon maken. Einde aan mijn leven, bevrijd me van die marteling, van die hel. O dood, verhoor me, kom mij tot de stade. Ik snak, ik hunker naar de rust van God. Vind bij de mens er meer genade. Alleen het graf verloofde me van het Voor levenslang blijf ik u opgesloten. Oh, die gedachten maken me droef en bang. Ik ben nu uit de maatschappij verstoken. in deze zaal, zo stiekem alleen.